Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Israël gaat akkoord met de lijst met namen van gijzelaars... die morgen door Hamas worden vrijgelaten... ondanks een schending van de afspraken. Het zijn vier vrouwelijke militairen. De afspraak was dat Hamas eerst vrouwelijke burgers zou vrijlaten... maar Hamas zegt dat dat om technische redenen niet gaat. Mogelijk is de oorzaak dat burgers worden vastgehouden... door islamitische jihad en niet door Hamas. Israël vindt de schending van de afspraken niet ernstig genoeg om het akkoord met Hamas op te zeggen. Het Israëlische leger trekt zich niet voor de deadline van zondag terug uit Libanon. De Israëlische regering zegt dat het leger ook daarna nog aanwezig blijft in het gebied. Israël zou de VS om 30 dagen uitstel hebben gevraagd om de terugtrekking te voltooien. Het land stelt dat dat nodig is omdat Libanon zich niet aan het akkoord heeft gehouden. De stand tussen Israël en Hezbollah maakte in november een voorlopig einde aan de strijd tussen deze partijen na 14 maanden. In de Servische hoofdstad Belgrado zijn opnieuw duizenden mensen de straat op gegaan als protest tegen de regering van president Vucic. De demonstranten eisen dat hij de verantwoordelijkheid neemt... voor het instorten van het dak van een treinstation in de stad Novi Sad. En daarbij kwamen in november 15 mensen om het leven. Juri Regeer keert terug bij Ajax. De 21-jarige voetballer komt over van FC Twente... waar hij sinds de zomer van 2023 speelde. De Amsterdamse club zou 4 miljoen euro voor de speler hebben betaald. Voor zijn periode in Enschede doorliep Regeer de jeugd van Ajax. En ook kwam hij acht keer uit in het eerste team. nu wordt hij in Amsterdam de vervanger van rechtsback Divine Ranch... die eerder deze week overstapte naar AS Roma. Dan het weer vanavond op steeds meer plaatsen droog. Vannacht is het een graad of 5. Morgenochtend weer regen. Later vanuit het westen droog.